De dochter was verstandelijk gehandicapt. Ze werd vorige week doodgevonden in haar huis. Agenten waren afgekomen op een melding van de buren die geschreeuw hadden gehoord. Binnen vond de politie het lichaam van de dochter en haar gewonde bejaarde moeder. Het is niet duidelijk wat er zich binnen heeft afgespeeld. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een zeer trieste zaak. De PvdA heeft in Rotterdam een verkiezingsposter weggehaald die volledig in het Turks was. Volgens de PvdA ging het om één poster en was het een soloactie van een kandidaat voor de deelraad Delfshaven. De kandidaat had zich opgewonden over Leefbaar Rotterdam, dat een verkiezingsbord bij hem in de wijk tegen de afspraken in had volgeplakt. Hij zou toen een digitale PvdA-flyer, die zowel in het Nederlands als in het Turks was opgesteld, uitvergroot op het bord hebben geplakt. In Rotterdam was ophef ontstaan over de Turkse PvdA-poster. Volgens lijsttrekker Dominique Schreier zijn posters met leuzen in een vreemde taal in strijd met de interne partijlijn. De invoering van de drie dagen bedenktijd bij de koop van een huis heeft weinig zin gehad. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht die een wet daarover uit 2003 hebben bestudeerd. Ze zeggen dat de termijn van drie dagen te kort is om bij twijfel deskundige hulp in te roepen, bijvoorbeeld van een aannemer. Ook nemen huizenkopers vaak zelf bedenktijd door de koopovereenkomst zo laat mogelijk te tekenen. Volgens de onderzoekers ligt het meer voor de hand bij de koop verplichte notaris in te schakelen en extra eisen te stellen aan de inhoud van de koopovereenkomst. Meneer Sterius Balling van Justitie komt binnenkort met een reactie op het rapport. Het weer. In het oosten kans op motsneeuw. Vannacht vriest het 3 tot 6 graden. In de ochtend van het westen uit lichte sneeuw. In de middag van het zuiden uit opklaringen. In het noordoosten is het dan nog rond het vriespunt.